1 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Om het leven kwamen, kwam door een mast die zwaar verrot was. Dat schrijft de Leeuwarden Courant. De krant baseert zich op een rapport van de Duitse tegenhanger van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Duitse onderzoekers waarschuwen eigenaren van charterschepen om te controleren of bij hen ook houtrot is ingetreden. In Nederland onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid het ongeluk, maar die ziet vooralsnog geen aanleiding om alvast te waarschuwen. Verschillende partijen die bij de discussie over Zwarte Piet zijn betrokken... roepen samen met minister Asser op tot kalmte en een beschaafd en respectvolle dialoog. In een gezamenlijke verklaring, die onder meer is ondertekend door de Stichting Sinterklaasintocht Amsterdam... het Surinaams Inspraakorgaan en de gemeente Maasluis... staat dat de partijen het belang van het kind centraal stellen. Het eerstejaarslid van de Groningse studentenvereniging Vindicat... dat met een hoofdletsel in het ziekenhuis ligt, is bewust mishandeld, meldt RTV Noord. Bronnen rond Vindicat zeggen dat tijdens de ontgroening... een ouderejaars na een ruzie op het hoofd van het nieuwe lid is gaan staan. De man zou daarna zijn lidmaatschap hebben opgezegd. Voor het slachtoffer zou dat de reden zijn om geen aangifte te doen. De voorzitter van Vindicat wil nog niet reageren op de zaak. Landen in het Caribisch gebied kampen met zware regenbuien en harde wind door de orkaan Matthew. Matthew beweegt zich tussen Jamaica, Cuba en Haiti naar het noorden richting de Bahama's. En dat gebeurt met windsnelheden tot 220 km per uur. Bewoners krijgen het advies om op tijd te vertrekken uit plaatsen waar modderstromen en overstromingen kunnen ontstaan. Na de Bahama's trekt Matthew mogelijk door naar de Amerikaanse staat North Carolina. Het weer blijft de komende uren bijna overal droog. Lokaal kan nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag flink wat zon, maar vooral in het zuiden is het eerst nog bewolkt.